uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De obers en koks zijn op. Horecatenten zijn nog steeds keihard op zoek naar personeel... nu de terrassen en restaurants weer open zijn. Koninklijke Horeca Nederland schat dat bijna een kwart van de 450.000 horecamedewerkers... in coronatijd ander werk is gaan doen en niet meer terugkomt. Sommige kroegbazen en restauranteigenaren vragen familie of vrienden om bij te springen. Anderen houden hun zaak een paar dagen in de week dicht om de roosters rond te krijgen. Er zijn opnieuw meer mensen op de vlucht voor oorlog, vervolging en mensenrechten schendingen. Het waren er volgens de Verenigde Naties vorig jaar ruim 82 miljoen. Van de mensen die naar het buitenland zijn gevlucht... kwamen de meeste uit Syrië, Venezuela en Afghanistan. Ken je deze nog? Zo niet, dan ben je misschien wel net zo oud als dit liedje en dus geboren in 2001. En dan heb ik goed nieuws voor je. Je kan vanaf nu online je coronaprik plannen. Ook als je uit 2002 komt kan je je DigiD erbij gaan pakken, want vanmiddag vanaf 1 uur ben jij aan de beurt. Zet zondag 27 juni 6 uur maar vast in je agenda. Dan speelt Oranje de achtste finale van het EK. Nederlands elftal is groepswinnaar na de 2-0 winst op Oostenrijk gisteravond werd op meerdere plekken flink gevierd. En niet altijd volgens de coronaregels. In Apeldoorn stonden honderden mensen met vlaggen en vuurwerk op een rotonde. En ook in Den Haag gingen fans de straat op. Ja, kijk, dat hoort erbij. Tenminste, het hoort, het hoort er niet bij. Maar ja, wij zijn dat hier zo gewend. En eh, het is nu rustig. Kijk uit hoor. Dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Dat vond ook de politie. Meerdere mensen zijn opgepakt. Andere supporters hielden het feest netjes en kijken al uit naar de achtste finale. Die gaat Oranje spelen in Budapest. Hoppa, hoppa! Heel blij dat we gewonnen hebben. Ik vond niet altijd even goed, maar geweldig dat we naar Budapest gaan. Heel blij, ja. Ja, we gaan door denk ik, dus eh, dat is mooi. De wedstrijd in Budapest is volgende week zondag. Het weer, de laatste buien trekken nu weg. De zon breekt door. Het wordt 23 tot 31 graden. Vanmiddag is het onweer terug. Eerst in het zuiden, daarna ook in de rest van het land. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagochtend valt de spits alles mee. De vertraging neemt vrijwel overal af. Er zijn nog twee bijzonderheden. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en Hoorn staat een file van 4 kilometer. Hou daar rekening met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht door bergingswerkzaamheden. En de N9 Alkmaar richting Den Helder. Tussen het Zand en Julianadorp Zuid. Daar staat een file van 2 kilometer. Die levert je daar 10 minuten onthoud op.